Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De astronauten van de Artemis 2-missie zijn langs de achterkant van de maan gevlogen. Daardoor was er 40 minuten geen contact met de capsule mogelijk. We zien jullie aan de andere kant, zei een van de astronauten voor die tijd. Er is nu wel weer contact. Achter de maan bereikte de capsule ook het verste punt van de missie. De vier astronauten zweefden op 406.773 kilometer van de aarde. Nooit eerder zijn mensen zo ver de ruimte in geweest. In Apeldoorn hebben meerdere gewapende personen met bivakmutsen een casino overvallen. Ze zijn er met de buit vandoor gegaan, zegt de politie. In de buurt van het casino is een mes gevonden en ook trof de politie munt en briefgeld aan op straat. Er wordt met honden gezocht naar de daders. President Trump heeft Iran nog eens extra onder druk gezet om in te stemmen met zijn oorlogseisen. In de nacht van dinsdag op woensdag moet Iran akkoord zijn, zei Trump. Anders wordt elke brug en elke elektriciteitscentrale in het land verwoest. Voorzitter Costa van de Europese Raad van Regeringsleiders waarschuwt dat het illegaal en onacceptabel is als Trump daadwerkelijk de civiele infrastructuur aanvalt. Volgens Costa is de Iraanse bevolking dan het grootste slachtoffer. Caitlin Dijkstra mist de WK-kwalificatieduels van de Nederlandse voetbalsters tegen Frankrijk. De verdediger van VfL Wolfsburg is geblesseerd. Ze is niet de eerste die zich afmeldt bij Oranje. Ook topspelers Dominique Jansen, Vivianne Miedema, Jackie Groene, Danielle van der Donk en Jill Roord zijn er door blessures niet bij. Oranje speelt op 14 en 18 april tegen Frankrijk, dat koploper is in de WK-kwalificatiepool.